Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nog de hele ochtend code oranje. De Rijkswaterstaat roept mensen op om niet op pad te gaan, tenzij dat echt nodig is. Basisscholen mogen wel weer open, maar veel blijven nog een extra dagje dicht... omdat het de vraag is of leraren wel kunnen komen. Er gaan minder vliegtuigen en de ochtendkranten worden niet bezorgd. Wel gaat de GGD proberen vandaag zoveel mogelijk test- en vaccinatielocaties weer open te gooien. En dan hebben we nog de treinen. Gisteren reed er bijna nergens een trein. Vandaag rijden ze volgens NS mondjesmaat. Verslaggever Mark Hamer is nu op Amsterdam Centraal en checkt voor ons de borden met vertrektijden. Vlissingen uh, gecanceld, eh, Almere rijdt niet, Breda rijdt niet. Naar nou, Den Haag Centraal, ja, die, zou, die stond net nog op de borden uh, als rijden. Er staat hier meneer naar het bord te kijken. Ja hoor, in Nederland is altijd zo. Als, als het warm wordt, hebben wij last van de NS. En als er winter is, hebben we last van een is. Het Openbaar Ministerie gaat niemand vervolgen voor het dodelijke mortierongeluk in Mali, schrijft het AD. Daarbij kwamen in 2016 twee Nederlandse militairen om toen een mortier te vroeg ontplofte. Volgens het OM is de precieze oorzaak niet te achterhalen. De advocaat die de nabestaande bijstaat is boos. Hij noemt de beslissing van het OM onbegrijpelijk. Volgens hem is er nog genoeg te onderzoeken. En vannacht was het belangrijkste Amerikaanse sportevenement van het jaar, de Super Bowl. Miljoenen sportliefhebbers zagen hoe de Tampa Bay Buccaneers wonnen van de Kansas City Chiefs met een record. Want Tom Brady, 43 jaar oud, deed voor de negende keer mee. En hij won, want sinds kort speelt hij bij Tampa Bay. En daarmee is het zijn zesde Super Bowl zegen. Ook al een record. Zo klonk Tom Brady na afloop. I'm just... I just tell people how grateful I am. At the end of the day, I need I have a lot of support from a lot of incredible people, and um, everybody should enjoy it, celebrate it tonight, and um, just so proud of our team. Coming back to make it eight. I'm coming back. You better believe I'm coming back. Nou, ook al is hij volgend jaar 44, hij komt dus terug, zegt hij. Heb ik nog het weer. Het is bewolkt. Vooral in het oosten en zuidoosten kan nog een paar centimeter sneeuw vallen vandaag. Het waait vooral op de wadden nog hard. En het wordt een graad of min 5. Ook de rest van de week blijft het de hele tijd onder nul. Maar vanaf morgen wordt het wel lekker zonnig. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB. In Noord-Holland ondervindt het verkeer nog veel hinder van de sneeuw en gladheid. Onder andere op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Daar is bij knooppunt Zaandam een omleiding ingesteld vanwege sneeuwduinen op de A7.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 NS laat sprinters rijden op een aantal trajecten, maar nog geen intercities. Arriva meldt ook dat er maar beperkt treinen rijden. De meeste basisscholen gaan vandaag weer open na ruim zeven weken lockdown. Een aantal scholen houdt de deuren dicht omdat niet alle docenten de school kunnen bereiken. De Israëlische premier Netanyahu staat vandaag voor de tweede keer voor de rechter... in een langslepend corruptieproces. Netanyahu staat terecht voor omkoping, fraude en schending van het vertrouwen. En het weer nog zwaar bewolkt met kans op sneeuw of motsneeuw.